first day that we shared. I wondered if you really cared. Though you kissed me with a smile, I thought you liked what's in. en Koek. Ja, Don't Turn Me Loose. Kennen jullie deze nog trouwens? en eh, McNeil. Ja, alleen Maud is er nog, want... Eh, nee, McNeil is er nog. Choukie van Spijker. Ja, ook wel eh, bekend van terug, terug naar de kust. En When You're Gone. En ja, met Maud en McNeil hebben ze ook een aantal hits. En ja... Ze zeggen wel eens dus tegen mij van... jij draait altijd van die aparte muziek. Nou, het is helemaal geen aparte muziek. Het, het wordt aangevraagd. Volgens mij gaat er eentje dwars door een deur in hier. Hallo jongetje. Ja, <laughs> hij is er nog. <laughs> En ehm, ja, ik ben altijd op zoek naar eh, toch van de muziek die je niet dagelijks op de radio hoort. Het mogen rustig wat oude nummers zijn. En dit is er bijvoorbeeld ook eentje.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 Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie. Maar het land waar ik in 1982 geboren ben Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak Want oma Bush heeft bakken in de is zak Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur De vette hap van de febel trek je uit de muur Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort Het land van Johan Cruijff en Abel Lenstra het legioen laat de leeuw niet in zijn hem staan. Het land waar we elke dag hopen op het beter weer. Die Piet alles, maar vertrouwt voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk. Eerlijk. Ah. kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes met een ander dialect elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de basis Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte Frans, Bart en Ali de game runnen Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert Dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het Het land waar prostitutie en blauwe mag Het land van Sinterklaas en Koninginnedag dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben. kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Ah, en integratie is een schitterend woord. Maar shit, is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen. Antillianen, Molukkers en Surinamers. Het land waar we samen veel te veel opkroppen. En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter. Het land waar apartheid internationaal het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat dit als een tijdbom. Het land dat eet om zes uur en ook nog geen zo'n tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland. Baas Lange Frans. Lange Frans, Bas B. Ja. Ja.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 Yandırın bir Nee, nee, nee. Het kind raak je nooit kwijt. Tenminste, als je het goed doet niet. Ik, eh, ik raak het kind ook niet kwijt. Iedere dag neem ik hem mee, overal mee naartoe. En uh, ja, af en toe naar de Mac. En aan en doen naar de Burger K. En eh, naar de Fried Chi. Weet je wel, ik mag geen reclame maken, dus dan doe ik het maar zo. <laughs> ja, ja, ja, ja. Over, ehm, over meenemen gesproken. Ik neem maar even een verzoekje mee. En dat is niet zomaar een, verzoekje. Dat is speciaal voor ja, de mama guru uit IJmuiden. Ik mag geen reclame maken. Dus Edith, eh, deze is voor jou. En als je een keer eh, in de buurt van Zandvoort bent... Eh, iets lekkers bij de koffie is altijd goed. Ja, Joyce Benson was staat. En die eh, ging even speciaal eh, de kant van... Eh, ja, IJmuiden. En zoals ze in Duitsland zeggen, IJmuiden am Meer. <laughs> Jawel. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik hoop dat, ik hoop dat je dit nummer bedoelt. En deze is voor Robert. Oftewel de fluitende fietsenmaker. Ah. If I Scott Fitzgerald en uh, Yvonne Keely. En Yvonne Keely, ja, die kennen jullie natuurlijk allemaal als... Eh, nou, beter bekend als het zusje van, eh, van Patricia. Patricia, Patricia, hoe heet ze ook alweer, al? jan Patricia. Hoi? Pa, ja, die. Ja. In één keer goed. In één keer goed. ja, goed. Je luistert naar CFM Zandvoort. Bruis in de morgen. Bruis in de ochtend, hè, is het eigenlijk, ja. En ze zeggen, heb je nog meer van dat soort forma's? Nou ja, ik heb ook bruis in de middag, bruis in de avond, bruis in de nacht. Alleen ja, het eh, zijn allemaal verschillende tijden natuurlijk. Maar dat geeft niet. Het is gezellig. Tenminste, ik merk dat het gezellig is in alle berichtjes. We zitten weer ver over de grenzen heen tot achter Rotterdam wordt er geluisterd. En, uh, oh, wat een knal is dat in één keer. Wat, is, wat gebeurt er? Ik had tegen een poot aan. Je tegen de poot aan? Ja, sorry. Nou, vooruit. zit er nou doorheen te fluiten? <laughs> And you a man but jangles and he'll dance for you In worn out shoes With silver hair and ragged shirt Baggy pants He would do the old soft shoe he would jump so high, jump so high. Then he lightly touched down. Told me of a time he worked with with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is how is Dog and he? they would travel about. But his dog up and died. up and died. after 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles.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 my music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 Ja, van gaan wij in één keer richting eh, het zuiden. Ronese. Het was twaalf uur in Venlo. Het wordt tijd om naar Oosten Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Hij al joren niet gezien. Je haar nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze in het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer. De wind in wijde droog en ik zag het gevoel ik zag mijn hand al in uw hand. En ik doch loop door, loop door. Onderweg heb ik zelf verteld. Het was niet meer als een blaad dat veld. Laat het veld en een boekje dicht. Maar wat blieb, dat was zo gezicht. Overdag de zon en s'nachts de maan. Ik was zo ogen niet weerstaan. Ik doe meer aan Oda aan mezelf. Ik doe dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid geluk is s'nachts in bed. Sloop ik net, komt er geen op bezoek bij mij. Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal. En ik droom haar staan. Hij is iets zacht, als doos, als vak. En ik draai mee om. En in de wereld laatste zin. veel gedicht, te lang gewaar. Ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schip. Het dreef langzaam door een stip. Tot een puntje aan de horizon. Op hen een oceaan zo groot. Ik heb alles overboord gegooid. Den haven ik kwam. nergens voor. In Venlo hoort hij hem naar Oostegon. Je keek mij aan en ik keek al aan. Van Kigo's heer nou stond. Ik peeg hand en ik laag de wand. O gezicht en o een naam. En hoe al hoor wegstreed toen de zon aan den hemel kwam. awa kodwa ezinsukwini zanamhlanje awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes na, Tanana, na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds I could say, ooh, ooh, ooh, As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. it's all aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. 思绪。 Simon, Graceland. En uh, ja, het Dimes on the Soldiers of a Shoe. En, en, ik word altijd zo ontzettend vrolijk van dat nummer. En uh, ja, Henny Ruckert ook, geloof ik. Ruckert. Herstel, Ruckert, twee puntjes boven de U. Heeft heel veel geld gekost. Ja, jou? Ja. <laughs> nee, natuurlijk, dat is wel weer zo. Weet je wat, we gaan even naar Cuba. en de verzoekjes blijven gewoon binnenkomen. Ik snap er helemaal niks van. Misschien moet ik er toch nog eens een keertje in de bruist in de middag achteraan plakken. Maar ja, dat lukt vandaag niet. Na 12 uur het eh, sportprogramma van ZFM Zandvoort met Henny Rukert. En Ron Perenboom Ron Voller hoor ik net, jawel. Ja, voorlopig zit eerst even 15 minuten met mij moeten doen. Ja, ik veed deze eventjes uit om een weer in te veden. Want dat is namelijk een verzoekje. En eh, ja, het nummer wordt eh, ja, op het moment veel gedraaid, logisch. Dus eh, nou, bij deze nog maar een keer. Sandy Coast. remind me of the don't wanna be your everything. I wanna be your in between. Give me a sign I'm hanging on. Give me a sign and I'll be gone. No one will see us when we turn off all the lights. We're gonna take down all the stars out here tonight. Don't wanna be your everything. Don't wanna be your new routine. Take me to places I've seen. Take me to places in between. No one will see us when we turn on all the lights. We're gonna take down all that's real and all that's right. You're crazy. wanna be a in between. Pick up those dice and let them roll. Pick up the pieces of my soul. All that I hope for, all the things you couldn't be. I'm gonna walk out with the me you couldn't see. Give me a sign I'm hanging on. Give me a sign and I'll be gone. No one will see us when we turn off all the lights. We're gonna take down all the stars out here tonight. Joop Hamel met In Between. Je luistert steeds Zandvoort. Bruist in de ochtend, jawel. Ik heb eh, nog een, een verzoekje klaarstaan. En het kon nog net, eigenlijk. We doen het gewoon. Elvis Costello. Don't start the talking. I could talk all night. My mind was sleepwalking while I'm putting the world to right. Call information. Have you got yourself an occupation? All of us always to stay. Als Costello gaan we richting de klok van 12 uur weer. Het zit er weer bijna op. Twee uurtjes lang, bruis in de ochtend. Ik hoop dat je het uh, eh, aankon. Na 12 uur het eh, sportprogramma van ZFM Zandvoort met Henny Rukert en Guest. Ja. Eén verzoekje nog. Ik vind het een vreemd nummer, maar toch. Thank you very much for the entry, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. Ja, nou hoef je mij niet voor te bedanken eigenlijk. Nee, ik bedank jullie. Ik bedank jullie voor de verzoekjes, voor de respons. En voor de gezelligheid natuurlijk. En dan bedoel ik ook iedereen in Zandvoort, ver buiten Zandvoort. Tot aan IJmuiden toe, zeg maar. De fluitende fietsenmaker. Jullie ook bedankt. Wat kun je verder nog verwachten deze week? Nou, in ieder geval woensdag ben ik er weer met eh, Den Kershow. We zitten nog in Sinterklaas, dus ik moet zachtjes zeggen. De Kershow. Voor iedereen eh, eet smakelijk zometeen. Luister gezellig naar het sportprogramma. En eh, tot de volgende keer weer. Dag. much, thank you very, very, very much, thank you very much for the Sunday joy and our cultural heritage. National beverage, being fat, Union Jack, the nursery rhymes, Sunday time, the napalm bomb, everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply sniffing and true. Now let me whisper. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the ATIN. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. very much, thank you very, very, very much, thank you very much for our gracious team. Thank you.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 In een huis in Vlachtwedde in Groningen zijn twee doden gevonden. De politie kreeg een melding over een verwarde man. Toen ze bij het opgegeven adres kwamen vonden ze twee dode volwassenen. De politie in Vlachtwedde onderzoekt wie het zijn en wat de doodsoorzaak is. Op het strand van Domburg in Zeeland is een dode walvis aangespoeld. Het is een potvis van ruim 13 meter lang. Medewerkers van de Universiteit Utrecht gaan hem ontleden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit een rapport over de jaarwisseling. Volgens de Raad veroorzaken vuurpijlen veel letsel. Dit komt doordat ze vaak uit de hand worden geschoten of in wankele flessen worden geplaatst. Met knalvuurwerk wordt volgens de Raad vaak gegooid. Overstappen op een andere zorgverzekering is voor driekwart van de Nederlanders voordelig. Dat scheelt op een basisverzekering gemiddeld 100 euro per jaar blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consumentenmarkt en de Nederlandse Zorgautoriteit. Het kost tijd en moeite om al het aanbod te vergelijken, maar de toezichthouders roepen consumenten op om dat toch te doen. Dat houdt volgens hen ook de zorgverzekeraar scherp. Twee Turkse staatsbanken ontkennen dat ze in 2012 en 2013 hebben meegewerkt aan het ontduiken van Amerikaanse sancties tegen Iran. Een goudhandelaar heeft in een rechtszaak verklaard dat hij goud smokkelde naar Iran in ruil voor levering van gas aan Turkije. De banken zouden bij die constructie betrokken zijn en president Erdogan, die toen premier was, zou de sluiproute persoonlijk hebben goedgekeurd. Het weer op een aantal plaatsen is nog glad of mistig. Verder vandaag bewolkt, aan zee mogelijk een bui. En het wordt 1 à 2 graden. Morgen in de loop van de dag regen en kans op natte sneeuw. De temperatuur loopt dan uiteen van 1 tot 7 graden. Zondag wordt het weer wat zachter. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In